11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt er 100 miljoen bij, melden Haagse bronnen. Minister van der Steur is al sinds Prinsjesdag op zoek naar extra geld. Verschillende oppositiepartijen stelden rond Prinsjesdag dat er geld bij moet op de begroting voor volgend jaar. Anders zouden de beloftes om de veiligheid te vergroten niet kunnen worden waargemaakt. De oppositie dreigt het stuk over veiligheid in de Eerste Kamer te laten sneuvelen. De coalitie heeft daar geen meerderheid en heeft de steun van verschillende partijen nodig om de begroting erdoor te krijgen. In Sharm el-Sheikh zitten zo'n 20.000 Britten vast. De Britse regering heeft alle vluchten tussen de Egyptische badplaats en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Britse experts onderzoeken of de luchthaven van Sharm el-Sheikh wel veilig is na de ramp met de Russische Airbus. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat daar een bom aan boord was. mogelijk is die in Sharm el-Sheikh aan boord gebracht. In het gebied zitten ook Nederlandse toeristen. Nederlandse reisorganisaties wachten af wat het Britse onderzoek oplevert. Drugscriminelen hebben zich ook gestort op de productie van anabole steroïden. In een drugslaboratorium in Rotterdam werden ze ook verboden hormonen voor bodybuilders geproduceerd. Toem OM zegt deze combinatie nog niet eerder te zijn tegengekomen. De stoffen werden onder onhygiënische omstandigheden gemengd, wat een groot risico betekent voor de gezondheid van de gebruikers. Hans Larous stopt bij de Raad voor de Journalistiek. De oud-hoofdredacteur van de NOS vindt dat hij zijn rol als voorzitter niet langer goed kan vervullen door een conflict met het Algemeen Dagblad. Larous schreef eerder dit jaar een artikel over regiojournalistiek waarin hij het AD bekritiseerde en de krant kon zich niet vinden in die kritiek. Laroes was sinds maart 2013 voorzitter van de Raad voor Journalistiek. En dan het weer. Bewolkt, af en toe regen. In het zuidoosten kans op wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond vanuit het westen opnieuw een regenzone.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 bij Hoevelaken over 4 kilometer. Na een ongeluk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roedevaar-aan-Sveen en Zoeterwoude-Rijndijk 3 kilometer. Zo'n 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de A44 over Sassenheim en Wassenaar.